Michel Koenen met het NOS-journaal. Het aantal faillissementen bijna 3300 bedrijven over de kop. Dat is het laagste aantal sinds 2000, zegt het CBS. Het aantal faillissementen daalde in bijna alle bedrijfstakken. De daling was het sterkst bij financiële instellingen. In de informatie- en communicatiesector nam het aantal juist toe. Het dodental van de verwoestende modderstromen in de Amerikaanse staat Californië is opgelopen tot zeker 17. Nog eens zeker 17 mensen worden nog vermist. Eergisteren kwamen massa's puin en modder naar beneden door hevige regenval. Zeker 100 huizen zijn vernield. En de modder is op sommige plekken wel anderhalve meter dik. De neerslag viel in het gebied waar de afgelopen maand juist enorme natuurbranden woeden. De VS adviseert inwoners om niet langer op vakantie te gaan naar vijf Mexicaanse staten. Het zou daar te onveilig zijn door het geweld tussen drugskartels. De VS vergelijkt de situatie in de staten met die van landen als Afghanistan, Irak en Noord-Korea. Daarom zijn ze in de hoogste categorie 5 geplaatst. Het aantal moorden in Mexico is schrikbarend hoog. Vorig jaar was zelfs een recordjaar met ruim 23.000 doden. En na bijna 140 jaar komt er een einde aan de papieren versie van de telefoongids. Volgens de uitgever zoekt tegenwoordig bijna iedereen adressen en telefoonnummers online op. In december verschijnt de gids voor het laatst. In 1881 was dat voor het eerst met 49 nummers. En die gids lag toen alleen ter inzage bij de telefooncentrale. In de hoogtijdagen vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw werden er jaarlijks 7 miljoen exemplaren gedrukt. Sinds 22 jaar verschijnt de gids ook online. Het weer nog op sommige plaatsen kan het mistig zijn. Verder een grijze dag met af en toe lichte regen of motregen. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het midden en westen van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Er staat een file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Er zijn zeven auto's gebotst bij Diemen Noord. 10 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 10 minuten vertraging tussen Culemborg en Knoop het Everdingen. Uh, een uur vertraging op de A7 Horenzaandam. Door een botsing met twee auto's bij Purmerend. 9 kilometer file. De rijbaan is dicht en verkeer moet via de vluchtstrook erlangs. Op de A15 Nijmegen Rotterdam.